Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. TUI, Corendon, Prijsvrij en D-reizen schrappen vluchten naar Rodos. In ieder geval tot en met dinsdag vliegen de reisorganisaties niet naar het Griekse eiland... vanwege de hevige bosbranden daar. Transavia vliegt nog wel, maar zegt tegen de NOS dat de vliegtuigen een stuk leger zijn... Correspondent Thijs Kettenis ziet op het vliegveld van Rodos dat het behoorlijk druk is met mensen die naar huis willen. Het vliegveld hier zit vol eh, gestrande vakantiegangers. Eh, dat zijn bijvoorbeeld mensen die geëvacueerd eh, zijn gisteren of vannacht en hier de nacht hebben doorgebracht. Ehm, omdat ze bijvoorbeeld niet, er geen plek was in een hotel, in een vervangend hotel. En zij wachten op informatie van de reisorganisatie of de luchtvaartmaatschappij over hoe nu verder. Op Rodos zijn vanwege de bosbranden ongeveer 19.000 mensen geëvacueerd. Drie hotels zijn afgebrand en de verwachting is dat door de hitte en de harde wind de branden nog lang aanhouden. In Afghanistan zijn zeker 20 doden gevallen door heftige overstromingen. Tientallen mensen worden nog vermist. In meerdere dorpen in het midden van het land zijn huizen en wegen verwoest. Er zouden nog mensen onder het puin liggen en waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op. In het uitgaanscentrum van Tilburg zijn vannacht na de tweede avond van de Tilburgse kermis vier mensen aangehouden. Man van 23 gooide glas naar agenten. Twee mannen van 19 en 30 verstoorden de openbare orde. En een man van 23 had agenten beledigd. Volgens de Tilburgse politie was het wel een stuk rustiger dan vrijdagnacht. Toen werden zes mensen opgepakt. Spanje kiest vandaag een nieuw parlement. De afgelopen jaren was er een links kabinet aan de macht... maar het lijkt erop dat Spanjaarden vandaag gaan kiezen voor een rechtse koers. De conservatieve Partido Popular lijkt de grootste te gaan worden... maar als zij niet genoeg stemmen krijgen voor een absolute meerderheid... zullen ze gaan samenwerken met de radicaal rechtse partij Vox... Die partij wil graag terug naar een Spanje van vroegere tijden, zegt correspondent Edwin Wingels. Spanje, het land van de stierenvechten, van de jagen, van, eh, waar vrouwen nauwelijks rechten hadden. Dat de man de baas is in deze maatschappij. Eh, en, en die partij Vox wil daar naar terug. Vox is ook tegen abortus en het homohuwelijk. Dan nog het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. In het westen kan de zon later doorkomen.